Bondskanselier Merkel, president Sarkozy en premier Cameron vragen hem af te zien van geweld tegen ongewapende demonstranten. De rechten van de betogers moeten worden eerbiedigd, zeggen de drie in hun verklaring. Verder roepen ze op tot een veranderingsproces dat leidt tot een breed samengestelde regering en tot vrije en eerlijke verkiezingen. Mubarak benoemde eerder vandaag nieuwe topmensen in zijn regering. De 74-jarige Omar Suleiman is vicepresident geworden, een functie die de afgelopen tientallen jaren niet bestond. De nieuwe premier wordt de hoge militair en oud-minister, de 69-jarige Ahmed Shafiq. PVV-leider Wilders is niet tevreden over de reactie van minister Rosentaal op de executie van Zahra Bahrami. De Iraans-Nederlandse vrouw is in Iran ter dood gebracht, zo werd vanochtend bekend. In reactie daarop heeft Roosentaal tot tweemaal toe met de Iraanse ambassadeur gesproken en besloten alle ambtelijke contacten te bevriezen. Verder raadt minister Roosentaal Nederlanders die ook een Iraans paspoort hebben af om naar Iran te reizen. Wilders vindt dat Roosentaal niet ver genoeg gaat. Hij wil dat de Iraanse ambassadeur het land wordt uitgezet. Ook SGP-fractievoorzitter Van der Staar zegt dat het gruwelijke optreden van Iran het terugroepen van de Nederlandse ambassadeur rechtvaardigt. Ook de ChristenUnie is daarvoor. Andere partijen als de PvdA en de SP steunen de lijn van Rosentaal wel. In de eredivisie heeft AZ thuis uitgehaald tegen VVV. Het werd 6-1. Alle Alkmaarse doelpunten waren van IJslandse makelij. Sigtorsson maakte er 5 en Goedmondsson 1. Vitesse won in eigen huis met 5-2 van Rode JC. De graafschap tegen Utrecht werd afgelast. De KNVB wilde de wedstrijd eigenlijk morgen inhalen, maar de gemeente kon niet genoeg politie op de been krijgen. Nu staat de wedstrijd dinsdag op het programma.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 So the way goes trouble down the drain. Well, alright. Sometimes.